Poedige start. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Noord-Korea wil een zware delegatie naar de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea sturen. Dat heeft Noord-Korea gezegd tijdens het eerste overleg met Zuid-Korea in twee jaar. Zuid-Korea wil als tegenprestatie overleg op hoog militair niveau... en een reunie voor familieleden uit Noord- en Zuid-Korea. Ook willen de Zuid-Koreanen dat de sporters tijdens de openingsceremonie in Pyeongchang gezamenlijk binnenlopen. Na de aardbeving van gistermiddag in Groningen zijn honderden schademeldingen binnengekomen. Rond half negen s'avonds stond de teller op 316. Medewerkers van het Centrum Veilig Wonen zitten ook vandaag in het gemeentehuis van Loppersum om meldingen op te nemen. Minister Wiebes zei gisteravond dat hij zijn best gaat doen om de gaskraan sneller dicht te draaien. Oud-minister Lilianne Ploemen krijgt dit jaar de Machiavelli-prijs. Een prijs voor succesvolle communicatie. Ze ontvangt die voor de manier waarop ze geld inzamelt... voor geboortebeperking in ontwikkelingslanden. De PvdA-politica begon daar vorig jaar mee... toen president Trump besloot geen geld meer te geven aan projecten voor abortus. Onder de noemer She Decides haalde Ploemen bijna 400 miljoen euro op. In Tunesië is bij protesten tegen de regering een dode gevallen. In verschillende steden gingen mensen de straat op om te demonstreren tegen prijsstijgingen en belastingverhogingen. In de stad Tebourba zette de politie traangas in toen betogers een overheidsgebouw in brand wilden steken. Eén demonstrant kwam om het leven, volgens de Tunesische autoriteiten door het inademen van traangas. Een arrestatieteam is gisteravond met zwaar materieel een papierrecyclingbedrijf in Noord-Brabant binnengevallen. Met een panzervoertuig ramde de politie het toegangshek van het bedrijf in Oosterhout. Werden ook een helikopter en een drone ingezet. De politie wil niet zeggen wat de reden was voor de inval. Volgens Brabantse media is er één arrestatie verricht. Het weer, eerst hier en daar zon, maar de bewolking neemt toe... en tegen de avond kan er in de oostelijke helft wat regen vallen. Het wordt 3 tot 7 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het valt nog mee met de drukte op de wegen in de Randstad. Behalve op de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroe en Knoopend 10 kilometer file door een herdershond die op de rijbaan zou wandelen. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda 10 minuten extra tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. En de eh, A27 Breda-Utrecht alweer langzaam rijden tussen Knoop Gorkum en Lexmond.